De ouders van de slachtoffers beschuldigen twee commandanten van grove fouten. De voertuigcommandant heeft volgens hen een verkeerde locatie doorgegeven... en de bataljonscommandant heeft zonder te checken toestemming gegeven om te vuren. Het gerechtshof in Arnhem zal over zes weken laten weten... of er een gerechtelijk vooronderzoek komt naar het incident in Oeruzgan. VVD en PVV denken na over de antwoorden die ze hebben gekregen van CDA-fractievoorzitter Verhagen... Onder leiding van informateur Opstelten overlegden de drie fractievoorzitters aan het begin van de middag. PVV-leider Wilders noemde het een goed gesprek. En ook VVD-leider Rutte zei dat het overleg in goede sfeer verliep. Maar ze hebben nog geen conclusies getrokken. CDA-fractieleider Verhagen zelf zei dat hij er vertrouwen in heeft dat hij een goed resultaat bereikt dat de CDA-fractie en het congres kan overtuigen. Steeds meer mensen reizen vanuit Nederland met een hoge snelheidstrein naar het buitenland. NS High Speed zag in de eerste zes maanden van dit jaar een stijging van ruim 20% van het aantal reizen met de Thalys. Bij Eurostar steeg het aantal reizen met 11%. Volgens de NS reizen steeds meer mensen per spoor omdat er meer treinen rijden en de reistijd op sommige trajecten korter is geworden. Ook speelt mee dat in april en mei veel vliegtuigpassagiers per trein moesten reizen vanwege de aswolk uit IJsland. Burger King komt in Braziliaanse handen. Investeerder 3G Capital betaalt 4 miljard dollar voor de Amerikaanse hamburgerketen. Dat is anderhalf miljard meer dan de huidige marktwaarde van het beursgenoteerde bedrijf. Na McDonald's is Burger King de grootste keten van fastfoodrestaurants in Amerika.